Raymond Seré met het NOS-journaal. Rond het Britse boulevardblad News of the World heeft verstrekkende gevolgen. Premier Cameron wil een nieuw systeem voor zelfregulering van de pers. Er wordt een speciale commissie ingesteld die de ethiek in de journalistiek gaat onderzoeken en die met nieuwe regels komt. Cameron benadrukte dat er een diepgravend en onafhankelijk onderzoek komt naar de afluisterpraktijken van News of the World. De verdachten zullen onder ede worden gehoord, zei Cameron. Gisteren werd bekend dat News of the World verdwijnt. De Britse tabloid is verwikkeld in een groot schandaal waarbij de telefoons van duizenden mensen zijn afgeluisterd. Ook zouden politiemensen zijn betaald voor informatie. Voormalig hoofdredacteur Colson, die ook nog voor Cameron heeft gewerkt, zou zich bij de politie hebben gemeld. Italiaanse premier Berlusconi stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen in 2013. Hij zegt in de krant La Repubblica dat hij zichzelf te oud vindt om het land nog te leiden. In 2013 is Berlusconi 77. Hij is verwikkeld in een aantal rechtszaken, onder meer over machtsmisbruik en seks met een minderjarige prostituee. Bij politiecontroles afgelopen week op het wegtransport in de provincie Groningen bleek de helft van de vrachtwagenchauffeurs in overtreding te zijn. Een aantal van hen had geknoeid met de tachograaf waarop de rijen en rusttijden worden geregistreerd. De politie constateerde ook veel mankementen zoals versleten banden en kapotte schokdempers. Kapiteins en stuurlui op de Westerschelde moeten voortaan Engels kunnen spreken. Op het water ontstaan steeds vaker gevaarlijke situaties door een spraakverwarring tussen de schippers en de verkeersleiding. Volgens Rijkswaterstaat zijn er vooral problemen met Oost-Europese kapiteins van riviercruises. Vanaf 20 juli mogen schepen waarvan de bemanning geen Engels of Nederlands spreekt niet langer de Westerschelde op. En dan het weer, wisselvallig met buien, de meeste boven het westen en noorden van het land. Het wordt vanmiddag ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald bij de ANWB. E er staan files op de A27 Utrecht naar Breda tussen Lexmond en de brug bij Gorkum 9 kilometer. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort voor de afrit ten Dolder 2 kilometer.